Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De marechaussee houdt vanaf vrijdag stiptheidsacties... onder meer op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam. Paspoorten worden daar extra uitgebreid gecontroleerd. Reizigers moeten daarom rekening houden met langere wachttijden. De marechaussee kan het niet eens worden met het ministerie van Defensie... over een nieuwe CAO. Op Schiphol wordt er voorlopig niet gestaakt vanwege de vakantiedrukte. Frankrijk moet sanitaire voorzieningen regelen voor migranten in Calais. Dat heeft de Franse Raad van State bepaald. Die vindt dat de omstandigheden voor de honderden vluchtelingen daar onmenselijk en vernederend zijn. De regering moet daarom drinkwater, wc's en douches regelen. De rechter deed eerder dezelfde uitspraak, maar de gemeente Calais en de regering gingen daartegen in beroep. Het kappen van bomen in een enorm bos in Polen gaat gewoon door. De Poolse regering legt een uitspraak van het Europees Hof van Justitie naast zich neer. Dat bepaalde vorige week dat het bos dat op de UNESCO-lijst staat beschermd moet worden. Maar volgens Polen is dat niet mogelijk omdat er schadelijke kevers in het oerbos zitten. Cristiano Ronaldo is gehoord door een Spaanse rechter. De voetballer van Real Madrid wordt verdacht van belastingfraude. De Portugees van 32 zou tussen 2011 en 2014 de Spaanse Belastingdienst voor bijna 15 miljoen euro hebben opgelicht. De rechter moet nu bepalen of Ronaldo ook echt wordt veroordeeld. Het weer, vooral in het noorden nog een enkele bui. Later in de middag meer zon bij 20 tot 24 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op een bui. In het westen en noorden het meeste zon. En het wordt dan opnieuw maximaal 24 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Kloop het Eemnes 4 kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtwagen.